met een beetje dromerige muziek gaan we er dan maar uit. Is het weer gebeurd voor vandaag. En voor deze week ook. Maar niet getreurd hoor. Aanstaande maandag zijn we er gewoon weer. En eh, het hele weekend heeft CFM natuurlijk lekkere live radio voor u. Onder andere morgenmiddag met uh, Zandvoort op zaterdag. Met Albert-Jan en Roop Harms. Dat is altijd een leuk programma. Drie uur lang lekkere nieuwtjes en goede muziek. Weet ik het allemaal niet. Eh, ik ben er weer, of wij zijn er weer, Ansel en ik zijn er weer aanstaande maandag vanaf 12 uur.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 De man had geen fysiek contact met de kinderen, meldt het Openbaar Ministerie. Politie en justitie zeggen dat het beeld is van ongeveer 400 kinderen. Er zijn 56 slachtoffers geïdentificeerd. Een merendeel van hen is tussen de 12 en 14 jaar oud. Het onderzoek naar de verdachten strekt zich uit tot in België, Spanje en de Verenigde Staten. Oud-bestuursvoorzitter Ruud Raamaker van het medisch spectrum Twente... is door het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle berispt. Hij heeft niet op tijd een onderzoek ingesteld naar ex-neuroloog Ernst Janssen Stuur. Dat maakt het tuchtcollege vandaag bekend. De klachten tegen de oud-bestuursvoorzitter Herre Kingma... en tegen oud-bestuurder Tom Zelstra zijn afgewezen. In Hardenberg in Overijssel komt de grootste fabriek voor groen gas in Nederland. In de fabriek wordt biomassa zoals mest en gras op 700 meter onder de grond omgezet in gas. Volgens de stichting Groen Gas heeft dit gas dezelfde kwaliteit als aardgas. In de loop van dit jaar wordt begonnen met de bouw van de fabriek in Hardenberg. Uiteindelijk kan de fabriek zo'n 15.000 huishoudens van gas voorzien. De interim-president van de Centraal-Afrikaanse Republiek is afgetreden. Behalve Michel Djotodia stapt ook de premier op. Rebellenleider Giotto Dia greep in maart de macht en werd later tot president benoemd. Buurlanden drongen al langer aan op het vertrek van de president en de premier. Ze waren er in de afgelopen maanden niet in geslaagd het geweld in het land te beëindigen. Naar schatting een miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. De Nederlandse hockeyers zijn in New Delhi slecht begonnen aan de finale van de World League. Argentinië, de nummer 11 van de wereld, was met 5-2 te sterk. Morgen speelt Oranje tegen Australië. Het weer, geregeld zon en droog. In het noorden kans op bewolking. Het wordt maximaal 9 graden. Morgen trekt er een storing over Nederland met veel bewolking en lichte regen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Dit was het NOS.